Dit jaar zijn in Congo en omgeving al meer dan 500 mensen overleden aan Mpox. Zeker 14.000 mensen raakten besmet. Artsen zonder Grenzen zegt dat we ons in Europa nog geen grote zorgen hoeven te maken. Er zijn natuurlijk gevallen van geïmporteerde gevallen, zoals in Zweden, eh, wat eh, op vrijdag eh, natuurlijk in het nieuws was. Eh, maar er zijn geen grootschalige uitbraken op dit moment. Ehm, bovendien zijn we in westerse landen veel beter voorbereid. Een veel beter gezondheidssysteem dat kan reageren op kleine uitbraken. En is de kans dat mpox in eh, bijvoorbeeld Europa een groot probleem eh, zou worden zeer klein. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de mpox-uitbraak een internationale noodsituatie. Twee medewerkers van een zorgboerderij die veroordeeld zijn voor mishandeling... zijn voorlopig vrijgelaten. Komt door een fout van het Openbaar Ministerie. Dat vergat op tijd verlenging van hun voorlopige hechtenis aan te vragen. De verdachten gingen in hoger beroep, maar zitten nu dus niet in de cel. De twee mannen werden veroordeeld tot bijna 5,5 jaar celstraf... voor mishandeling en vernedering van cliënten. Op Sint Maarten mogen mensen weer naar de stembus. En door alle onrust van de laatste tijd draait het voor de meeste mensen maar om één ding, zegt correspondent Dick Draaier. Eigenlijk draait het voor veel mensen eh, om het punt dat het nu eindelijk maar eens afgelopen moet zijn met al dat gerotzooi in de regering. En dat er eens een stabiele regering moet komen die gaat doen wat, eh, eh, wat er beloofd wordt. Op elke straathoek staan militairen op wacht. Onlangs werd nog een politicus neergeschoten. Zijn vrouw werd toen dodelijk geraakt. Vlak daarna braken de rellen uit. De onrust wordt vooral veroorzaakt door de alsmaar stijgende armoede. En zo klonk het in het zuiden van het land vandaag. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hebben jullie er allemaal een beetje zin in in dit jaar? Oh, ook? Nee. Nou, dat mag ook. De zomervakantie is daar dus voorbij en dus zaten de schoolbanken weer vol. Daar was niet iedereen even blij mee. Had we eigenlijk wel een langere eh, vakantie eh, gewild. Ja, dat willen we allemaal wel. Het weer dan. Vanavond blijft het droog en ook nog eventjes zonnig. Morgen begint ook zo. Later op de dag dan buien met ook kans op onweer.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 I'm tethered and I'm broken, I'm long gone. to the limit last couple of months and I now feel it in my bones and in my spirit to reset i don't need a minute so if you feel me before I blow to pieces I'll be long gone into the wild but nobody ever drags me out but nobody ever drags me down I'm free I feel like I can breathe again And I'm long gone into the wild nobody ever drags me down I'm I'm broken I'm long gone Sep Adams heet hij. En het uh, nummer dat heet Long Gone. En bovendien is hij de winnaar van de 035 Popprijs ook leuk, want dat hebben ze bedacht eh, bij Podium de Vorstin. En daar zit sinds kort een nieuwe hoofdprogrammeur. En die heeft hier ook ooit deel uitgemaakt van het presentatieteam van 3 voor 12 Noord-Holland. En dat is Kirina Gijzen. Dat is een van eh, de voorlopers <laughs> van mij al daar bij 3 eh, voor 12 Noord-Holland. Was hij was in het verleden ook hoofdredacteur. En dat ben ik tegenwoordig nu. Dus, maar goed, daar ga ik nu niet de boel mee vermoeien. Eh, deze Seb Adams eh, was dus de winnaar Long Gone. En dat is ook een reden, want volgende week komt er weer een nieuwe single van hem uit. En dat nummer dat heet More Than You Know. Volgende week is het gewoon een uitzending waar heel veel muziek in zit. We hebben geen live muziek, geen camera's. Dus ik kan gewoon alles doen wat ik, eh, wat ik, wat ik leuk vind. En, er zijn telefoongesprekken, dus wat dat er gaat, gaat het helemaal goed komen. Maar over gesprekken gesproken, Ranja zit in de studio... En we kunnen ook even met hem over andere zaken. Want eh, hij is ook, en dan is het weer de naam Arjan Terpstra, want dat, eh, want dat is de echte naam. Maar jij houdt je natuurlijk ergens mee bezig, ook naast het eh, maken van muziek. En een van die zaken is Alkmaars eigenste. Dat zei je eh, bij de vorige eh, aflevering al. Dat je daar eh, heel veel mee te maken had. Hoe ziet het eruit voor de komende editie? Want de editie van 2024, die hebben we alweer gehad, geloof ik. Ja, ja, het is elk, elk jaar in januari. Het, het is afgelopen januari was de twaalfde editie alweer. Dus we gaan naar nummer 13 toe. Mhm. Eh, het is steeds groter, mooier eh, en eh, ik denk ook interessanter. De, de, de mix van bandjes kunnen we steeds beter maken. even voor de mensen die niet weten wat is Alkmaars eigenste is het showcase festival voor bands uit de regio Alkmaar. Mhm. Eh, ook bands van net buiten Alkmaar mogen best wel meedoen. Sint Pancras. Sint Pancras, Heilo, <laughs> Casticum. <laughs> ja. Nee, daar, zijn, daar, doen we niet lullig mee. We hebben dit jaar eh, ook acts gehad die bijvoorbeeld wel uit Alkmaar komen... maar eh, aan het conservatorium in Arnhem aan het studeren zijn. Ja omdat je toch wil laten zien wat voor talent er uit de regio komt. En dan zijn ze ergens anders actief, maar dat maakt ons niet zoveel uit. Ja, eh, het is, ehm, dus het is een heel mooi festival. De inschrijvingen voor volgend jaar zijn ook weer geopend. Dus ga even naar uh, eh, alkmaarseigenste.nl of ga eventjes naar eh, de Instagram. en stuur ons even een berichtje als je uit Alkmaar komt, een bandje hebt, een act hebt. singer-songwriter bent en, en mee wilt doen. Uh-huh. Ehm, dat vinden we heel leuk om van je te horen. En ja. dan gaan we selecteren. Ja, want eh, heeft het ook nog in, eh, bij al die, eer, ja, bij die eerdere aflevering nog iets opgeleverd? Zijn er ook bands uiteindelijk of songwriters die aan Alkmaars eigens hebben meegedaan... later dan toch nog hebben die hun weg weten te vinden in, eh, in muziekland? Ja, kijk, het is, <clears throat> het is altijd een mix van eh, wat we noemen de oude garde, de oud-gediende eh, en, en, nieuwe acts. En ik was vooral, afgelopen jaar was ik erg onder de indruk van de, van de nieuwe acts. bijvoorbeeld Selma Pelen, volgens mij komt ze uit Limmen. ik weet niet of ze hier al een keer zijn geweest. Ja, ja, ja met Mankers was het toen nog. Ja, want dat, ja. Eh, dat is bijvoorbeeld een act die, die, was, echt, uh, die was echt fantastisch. hadden wat hip-hop, hadden we, dat, was, dat is... Uh, Steezy Novel uit Heilo. Zegt hij dat wat? Dat niet, maar die mag, ook, mag zich ook aanmelden. Oké. Ja. Nee, dus we hopen dit jaar ook weer een mooie mix neer te zetten. Het is in, uh, in Victoria in Alkmaar. Het is, de nieuwe datum is ook al bekend. 25 januari 2025. Makkelijk te, om te onthouden. Mhm. En we kunnen iets van 30, 25, misschien iets meer acts kunnen we kwijt op een avond. Dus Kun je, ook, kun je ook zeggen dat Alkmaar dan toch weer in de afgelopen jaren weer een beetje... Eh, in de vaart der volkeren als het gaat om muziek maken en bands. En is er weer een beetje, eh, dus staat er een beetje weer een <clears throat> bandjescultuur en songwriterscultuur? Ja, absoluut. Er ontstaat eh, echt wel een bandjescultuur. We hebben veel bandjes van, van, van mensen in de in, in twintiger, dertiger leeftijd. Mm. Jurici, noem ik Krappe Sokken. Krappe Sokken, ja. Krappe Sokken, <laughs> Alkmaars Trots. Ehm, en daar zijn er nog, nog een heel aantal van. Er zijn een aantal singer-songwriters komen erop. Er zijn een aantal nieuwe podia zijn erbij gekomen die, waar, je, waar je live kunt zien. En ik denk een hele belangrijke om te noemen is Alkmaar Plucht. Als je op Instagram Alkmaar Plucht nog niet volgt en je komt uit Alkmaar... moet je dat zeker even gaan doen. Eh, die mensen houden eh, elke week heel eh, nauwgezet bij... wat er aan live muziek op welk podium in Alkmaar staat per dag... Dus je kan je de hele week niet vervelen. Nee. Alkmaar en, Plucht op Instagram. En ik, en ik weet ook dat eh, bijvoorbeeld Alkmaar Plucht eh, soms ook een avondje eh, heeft belegd bij Podium Victoria. Dus het is, ja, het is al een paar keer aan binnenkort. Ja, het is ergens begin september hebben ze een avond met een aantal bands uit de regio die dan een showcase geven. Mhm. Nee, er wordt heel mooi samengewerkt. Dus het is echt wel een, een, een leuke scene die er gaande is. En ik moet zeggen, eh, ik heb, eh, jarenlang heb ik me afgezet tegen ja, hoe, hoe, weinig er in Alkmaar gebeurde. Ik was, er, eh, ik was echt wel kritisch op. Ik moet zeggen dat ik de afgelopen tijd goed, goed word bediend. Oh, dus dat, dus dat gaat de goede kant op? Het gaat de goede kant op, heb ik het idee. Ja, je had het net. En ik ben bezig met een soort met, gymnastische oefeningen op dit moment. Met, met iets te zoeken. Want ik dacht, ik heb het toch ergens volgens mij op een sticky staan. Maar dat heb ik dus niet. Eh, want je had het over krappe sokken. Eh, ze, hebben, eh, ze hebben een, een EP uitgebracht. Ja. Maar ik ga toch stiekem... Dat, dat is een beetje de indie rock kant. Hè? Homebound, Joker on the Wall. Dat is Saturday Spices. Die hebben ze niet zo lang geleden hebben ze die uitgebracht. Ja. Maar ik ga toch eventjes voor het, voor het, het dubieuze verleden wat ze, wat ze hebben. Want eh, ze hebben namelijk een puur en echt Alkmaars nummer hebben ze uitgebracht. Carpeton. Ja, dat heb je heel goed. Eh, en ik ken die eh, parkeergarage dus ook. Jazeker. Want het was een hele krappe parkeergarage. Dus ik moest ook gelijk, <laughs> toen ze het erover hadden, moest ik eraan denken. Dus laat ik hem eventjes horen. Hier is Carpeton van Krappe Sokken. this way begin dit eh, jaar heeft zij een EP-release show gedaan in het uh, patronaat met een complete band, High on Shy. Ze heeft eh, ook meegedaan aan de Rob Word. en een van de singles die ze altijd uitgebracht heeft, What's Going On. Bovendien was het aardig wat ze hadden gedaan, High on Shy, maar ze hadden in hun support hadden ze Bad Luck Baby uit Groningen, Friesland. En die hadden een paar weken daarvoor hadden hun een EP-release show in Groningen. En wie stond als support? Hayan Ja, ja dat, eh, dat is dan een beetje hoe het dan werkt. Elkaar een beetje het eh, balletje toe, eh, toespelen. Um, ik ga nog niet even over jouw release show hebben, <laughs> Arjen. Maar, die moet nog gepland worden. die moet nog gepland worden. maar eerst ook even over jouw instrument, de akoestische gitaar. Ehm, sinds wanneer mm, speel jij dat instrument al? Oeh, dat is een... Eh, dat is een eh, ik, de, de eerste keer dat ik... Mijn vader had, had een akoestische gitaar met stalen snaren. Ja. Dus die stond eigenlijk altijd in de hoek. Mijn vader heeft vroeger ook wel in bandjes gespeeld, maar deed er niks meer mee. Dus ik had eigenlijk... Mijn eerste ervaring is als 13-jarige om een, een hele valse <laughs> akoestische gitaar op schoot te zetten... en kijken wat, hoe dat werkte. En dat werkte natuurlijk voor geen meter. En toen heb ik er heel lang niet naar omgekeken. En toen, ja, toen ik ergens eind twintig was, toen uh, zaten, speelden vriendjes in bandjes. En dan ga je mee. En dan, dan ineens kon ik iets meer dan niks. En zo begint het dan een beetje. Ja, want, want eh, zat daar dan ook een beetje de trigger in van... eigenlijk eh, moet ik dan toch iets met het muziekinstrument iets gaan doen? Of? Ja, nou je, je merkt vrij snel dat je... Wat, dat je kijk, je, je begint allemaal denk ik gewoon in een bandje... en je speelt koffers en, mm. en je hebt lol en noem het maar op. Uh-huh. Ik merkte toch wel dat, eh, dat ik ook op, met ideeën de studio inkwam van... Eh, eh, we kunnen ook een eigen lied maken en dat kan misschien zo. Dus ik en de anderen kwamen daar niet toe. Dus je merkt dan toch dat je een klein beetje anders bent in je opvattingen. En dan is een akoestische gitaar, als je zelf nummers wil componeren, is een fantastisch instrument. Het is natuurlijk een harmonie-instrument. Dus je kan met akkoorden kan je vrij makkelijk kan je, liedjes in elkaar zetten. Ja. Ja, en dat eh, ging van kwaad tot erger. <laughs> ja, eh, was er dan ook een moment dat, eh, dat je dan ergens boven bezig was... En dat, dat er iemand met een bezemsteel tegen het plafond wat <laughs> zachter of zoiets. Dat is, dat is zeker gebeurd. Ja. nou, ik denk dat ik daar iets, iets te braaf voor ben geweest. ik heb nooit echt een hele harde band zeg maar, gespeeld. Dus, en, Hoe braaf was jij eigenlijk als als muzikant of als ja, mens? Ja, als, als muzikant en als mens. <laughs> nou, dat is... Daar kan ik hier niet over uitweiden <laughs> natuurlijk. Nee, nee, maar goed. Maar laten we dan maar het even nou, beperken ik, tot de muzikant zijn. Ik denk dat ehm, ik, de, muziek waar ik, waar ik voor ga... is, is eh, eigenlijk best een beetje gepolijste muziek. De nummers die je mm. al gehoord hebt en die ik straks nog ga spelen... het is wel... Ik vind het mooi als er iets gebeurt wat je niet verwacht. En daarvoor moet je dan als maker moet je toch wel een beetje weten... hoe, hoe, hoe een goed liedje in elkaar steekt. Mm. Eh, dus ik ben eigenlijk nooit tevreden met drie akkoorden. Dus ik weet niet of dat braaf is of dat dat niet braaf is. Ik ben altijd een beetje rebels. En ik wil wel altijd iets zoeken wat nog nooit eerder is gedaan. Ja. En dan kom je op een muziekstijl die, ja, denk ik, helemaal van mij is. En eh, ja, waar je, waar, je, het zo goed mogelijk mee probeert te doen. Juist. Eh, dus dat dus. Ja. Oké, en ja, nou ja, je, je hebt een coverbands ook gespeeld. ja. absoluut. Eh, en uiteindelijk eh, had je toch zoiets van... ja, maar kan het zelf ook wel. Dat zei je net ook al. Van. Nou, ik vind, ik vind originaliteit vind ik heel belangrijk. Ik speel ook in een Delta Blues band. Mhm. Eh, de Long Lost Ponies. Die maken Alkmaar en omgeving onveilig. binnenkort is het weer Blues Festival. Daar staan we een paar keer. Daar maken we jaren 30 Delta Blues mee. En dat is oh. eigenlijk een stijltje met een mooie gitaarstijl... die, die we daar doen. Maar ook met een mondharmonica en een en slagwerk. Mm waarbij we iets authentieks proberen neer te zetten... wat lijkt op ja, echte oude blues. Ja, dus dat, is, dat is ook een soort... Ik heb nooit in een coverband gespeeld, willen spelen... waarbij we de top 40 naspeelden. Dat is niet waar, ik eh, warm van word. Oké. Dus het zit bij mij meer in... Ik vind mijn eigen dingen zijn van nu. Uh, die bluesmuziek is van heel lang geleden. Van een eeuw terug. Mhm. Eh, maar dat, daar gaat mijn hart wel sneller van kloppen. Maar omdat het eigenlijk ook echt is. Hè? Ik vind zo'n akoestisch instrument is natuurlijk ook, er zit een bepaalde warmte in. Het zijn bronzen snaren, dus dat geeft heel veel warmte geeft het aan het geluid wat, eh, waar je mee uh, podium op komt. Daar, daar hou ik van. Nou, dan gaan we nog even twee nummers laten horen... om te kijken of we nog luisteraars overhouden. Want ja, ik ga al een beetje warm draaien voor 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf over twee weken. Als de heer Molenburg hier in deze studio zit en burgemeester is. Maar ook muzikaal liefhebber van, eh, van het een en ander. Met deze frontvrouw had ik eh, deze week al eerder een eh, gesprek mogen voeren. Want dat is Lia Lialing van Bonvey Radical Design. een beetje terug naar oktober 2023 in de Wolfhound. Was ik op stap met de, eh, de mannen van de Hoeks. En die wilden maar één ding. Die wilden op een gegeven moment een, eh, een optreden zien van deze Johanna Jorgo in de Wolfhound. En eh, daar gingen ze helemaal te gek op. En ze was toen met één medemuzikant, was ze klonk als een zesmans formatie, zesmens formatie. En een van de nummers die ze speelde was eh, Lonely. En tegenwoordig resideert Johanna Jorgoen niet meer in Groningen. Nee, ze is bijna nagenoeg de buurvrouw van eh, degene die je ervoor hebt eh, kunnen horen. Van Mariska Lialing. Ja, dat krijg je dan op een gegeven moment van de week wel eens even te horen... als je met elkaar een beetje zit te praten na drie jaar in het echt. En eh, toen zei eh, Mariska, ja, ze woont tegenwoordig bij mij eh, bijna om de hoek, deze Johanna Jorgo. Dus dat betekent dus als Johanna Jorgo weer met nieuw materiaal... dat ook het platform 3 voor 12 Noord-Holland daar wat aan gaat hebben. daarvoor hoorde je dus Von V met Radical Design. Het is zover, we gaan het laatste blok doen van deze avond met, uh, met Ranja. En hij zit klaar om het eerste nummer van dit laatste blokje te laten horen. En dat uh, nummer dat heet In Borrowed Time. glass of wine in a Paris bar. The hotel room is not that far away. We both can see we lost the spark, but neither of us disembarks today. We walk every museum floor, see art that's full of a metaphor about loss. These painted tales of love long gone remind us how we're never going to last. Still we keep to the holding of hands as a token of trust and a stalling of hands. Go home stop but must. We share the harps and have a blast. This bond the fairy poet's excuse for love. of the rain. Ja, en aan alle leuke dingen komt ook een eind. Want ja, we hebben eh, na In Borrow Time... hebben we er nog eentje in eh, dit eh, laatste blokje van twee. En ik weet niet eh, of dat ook een eh, nieuw nummer is. Eh, ja, dat is hartstikke nieuw. dat, is een, dat is een brandnieuw nummer. Het is misschien leuk om een kleine introductie te geven. Vertel. <clears throat> dit, is, dit nummer heeft als aanleiding dat ik... Ik heb kinderen en ik stond op het schoolplein... en er stond een man stond er voor me en die had een wisseldag. Ik weet niet of je dat bekend is, maar als ouders uit elkaar gaan... Papa dag. Nou, je hebt ja. <laughs> maar je hebt ook wisseldagen. Als ouders uit elkaar gaan en ze de afspraak hebben dat ze op woensdag de moeder het kind brengt en de vader het kind ophaalt of andersom, dan heet dat de wisseldag. En dat is een hele verdrietige dag. En er stond een man in het hek en die was zo verschrikkelijk geraakt door het feit dat hij zijn dochter weer ging zien. En ik dacht van ja, daar zit een lied in. Ah, dat is dit nummer. Dat is, eh, dat is dus dit nummer geworden. En dat nummer dat heet Exit Wounds. yard like they are beats from broken chains. Eyes locked with familiar eyes, and Richie isn't dead again. He has a one week on and one week off in the cursed flow of modern ways. All he knows, not all is lost, not with a girl here anyway. leave this all behind. Richie takes her in his arms, protects her like a treasure chest. One day you're a married man, the next you lay your hopes to rest. The girl reminds him of his wife, the pain of why they live apart the pain of one week on and one week off to heal the memories of his heart. If there's another way around this, he would just leave this all behind. He's picking up the pieces after seven days of pain seven days, along with memories of what is thrown away. Is one so bright tomorrow, never saw the light of day. Today we'll be back in love again, and praise it never goes. right and what went wrong. Richie says it's hard to say. The door suddenly shut on him. Nowhere to go, nowhere to stay. But now it's seven days of happiness. Share the love he's gotta give. It is the healing of his exit wounds, and it is why he wants to live. just leave this all behind. Just picking up the pieces of the seven days of pain. Seven days alone with memories of what is thrown away. This one so bright tomorrow, never saw the light of day. we are back in love again a prison never goes away Dank jullie wel. dat was hem. Exit Wounds was het eh, laatste nummer van, deze, van, deze, eh, van dit eh, geluid. Boe, wat, wat, hoor ik nu? Ik hoor weer iets wat, wat ik helemaal niet hier erop heb horen. Dus ja, zie je. Kijk, dat is de livestream die 10 seconden later nog ergens weer aan staat. Helemaal de bedoeling niet. Maar goed, we gaan eerst even een stuk muziek laten horen. Bent komt uit Groningen, Meadow Lake, met hun laatst verschenen single. En het nummer heet America. Shadow Lake met Amerika. Ja, kijk, dat vind ik leuk. Je hoort het wapperen eh, eh, van de wind die binnenwaait. Ja, want eh, ventilatoren, die hebben we niet nodig. Want ja, als je gewoon de ramen lekker tegen elkaar openzet... dan wordt het ook <laughs> vanzelf fris. Dus iedereen denkt, zit die, zitten we nou buiten? Nee, we zitten gewoon <laughs> binnen. Want het is wel, ja, je hoort het ook echt. <laughs> Je hoort het ook echt op, de, radio. Maar en eh, nu begint het eh, wel erg eh, hard nu, te Nu, raken we gordijnen <laughs> dus kwijt. Echt wel hard te waaien. Ja, doe, doe het toch maar even dicht. goed, <clears throat> dat was even de wind die, die meedeed. ja, je hebt twee nummers, de laatste twee nummers laten horen. die ene in Borrow Time, dat is een beetje een bluesachtig nummer. Ja. Ja. Komt dat ook weer omdat jij ergens eh, met, een, eh, met een blues bent, eh, wat je net al zei? Ongetwijfeld, ja. Nee, dat, dat is ook weer wat ik eerder al zei. Die zoekt toch naar iets authentieks. En je komt toch binnen die akoestische muziek kom je toch heel snel bij bluesmuziek uit. Hè? Omdat mm. er natuurlijk gewoon heel veel acts uh, daar je buur spelen. Dus ja, eigenlijk, eh, noem het maar op, in de funk, in de soul, in de rock roll zit natuurlijk gewoon blues als een soort ondergrond. Ja. Dus het is niet gek dat je erop uitkomt. Maar ik moet ook zeggen dat ik het sfeertje ook altijd wel heel mooi vind. Ja, eh, Omdat blues ook vaak gewoon met akoestische instrumenten wordt gedaan of met een bepaalde warme sound. daar hou ik erg van. Ja. is het, het, het, beeld en het sfeertje van rokerige lokalen, dat, dat, dat is er al lang eigenlijk al niet meer, hè? Dus ja, ik zit even te kijken. want dat vind ik wel, wel leuk, nou ja. ja. <laughs> wat er gebeurt een eh, ramen, om heen afgebroken. Ja, ramen wat, wat een beetje heen en weer zit te klappen. Omdat ik gezegd heb van eh, het raam moeten eh, moet open. Maar goed, maakt niet uit. Ehm, we gaan nog even over het verhaal van coverbands en, en dat soort zaken. Nou is er in Nederland toch een beetje een soortement van cultuur eh, ontstaan. Van tribute cultuur. Kijk jij daar tegen, tegenaan? Uh, tegen het fenomeen tribute cultuur in Nederland? Ja, eh, ik, ben, ik vind dat niet zo ingewikkeld. Ik, als, als er mensen zijn die daarvan houden en die daar graag heen gaan, dan is het goed toch? En, en de mensen die in die band spelen, die doen daar geweldige ervaringen op. Hè? En, en en maak maar een band 100% na. Hè. Het is natuurlijk een heel, interessant streven om helemaal de sound en de instrumenten en dat soort zaken. En de juiste stemgeluid. Ja. Dus ik heb er niet zoveel tegen. Ik moet ook zeggen dat ik er eigenlijk niet zo snel naartoe ga. Oh. dus ik ben, eh, wat dat betreft ben ik wat, wat kieskeurig en, eh, en, en zie ik ook natuurlijk liever iets origineels. Ja, hoe, hoe ziet een avond eh, van jou eruit als je ergens naartoe gaat? als je op pad gaat? nou ja, vaak even, ja, omdat ik natuurlijk bij Alkmaars eigenste eh, eh, meehelp om, om ook de bandjes te, te, te vinden. Eh, ben ik vaak in Alkmaar gewoon bij de podia. Loop ik te kletsen met de mensen om eens te kijken wat, wat de nieuwe bandjes nou weer doen. Of waar oudere bandjes mee bezig zijn op dit moment. Ja. Dus vaak check ik eventjes wat er gebeurt. Ja. maar ook, ja, Victoria heeft best een goede programmering de laatste tijd. Dus ik heb daar, ja, Living Color heb ik daar een tijdje terug gezien. Helemaal fantastisch. Uh, Arrested... uit de jaren 80 geloof ik. Ja, dat is de jaren 80, jaren 90. En Arrested Development was er laatst. Nou, het oh. dak ging er echt af. Dus dat zijn natuurlijk al wat, wat eh, langer bestaande acts. Maar ja, dat zijn, dat zijn natuurlijk ja, acts die moet je ook een keer gezien hebben. Die komen dan toch weer lekker naar Victoria. Dat vind ik erg leuk. Eh, Paradiso, een reggae-concertje meepakken. Dat is een beetje mijn, eh, mijn avondje uit. Ja, ja, ja. Dus Het, ziet er heel anders uit met wat je maakt eigenlijk. Als ja, eigenlijk wel. Ja. ja, ik heb geprobeerd reggae te maken, maar dat is toch een ander kunstje. Ja. <laughs> <laughs> Dus, ehm, dan even nog de vraag. En eigenlijk de afsluitende vraag. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Ah, ja, eh, Instagram voornamelijk. Eh, Ranja eh, official, Ranja music underscore official. En Ranja is met een Y Kijk. in plaats van de J. En dat, dan kom ik in botsing met het met limonadedrankje. Ja. ik heb een website, kun je ook even opkijken. Ook ranjamusic.nl. Ehm, dus dat. Dus dat. Instagram is het makkelijkst om eventjes te vinden. Ja, Alleen maar op Instagram? Of, eh? Ja, met de rest heb ik wat ruzie. <laughs> de rest heeft die ruzie. Vond je het leuk weer om... Eh, ik naar... vond het heerlijk, dank jullie wel. Wat een heerlijk warm bad is het hier. En ik gaf net al een compliment. Het is zo fijn dat eh, de regionale scene een plek heeft... om, om nieuwe dingen te laten horen aan, aan luisteraars. En ja, blijf het vooral volhouden, jongens. Ja, ik, we, doen ons, we doen ons best in ieder geval. Dank voor, voor je komst. Heel graag gedaan. Ehm, even nog over Alkmaarse dingen. Want zij heeft een Alkmaars... Eh, ja, min of meer roots. Alkmaarse wortels. Ik heb het over Sterrenweldring Weldering. En het nummer dat heet Hurtful. don't know why I thought that we would just need time You've got a girl at home, worried sick about what's still to come. No more trust in you, I'm not surprised. I'm the cause of it, aren't I? Please consider my side though. I thought that you treat me right. I was only fun at the time. So it's hurtful love, and I don't think that you realize the hurt you caused. Made her cry herself to sleep. It's hurtful. I thought I found someone who was kind at last, someone who struggled to break up something that was meant. considers my side, though I thought that you treat her right. You were all along living lies, so it's hurtful love, and I don't think that. the hurt you caused made us cry ourselves to sleep. It is hurtful. hebben het eh, natuurlijk eh, hier in het vorige uur van deze Alternative FM aflevering van 15 augustus gehad over dat optreden wat 22 eh, augustus in de Sinetol staat. Part Garden en Feline die spelen daar. Maar deze band dus ook, Red Vein. En een van de, de, nummers die ze hebben uitgebracht is dit nummer Lethal Dance. We sluiten deze alternative FM zo langzamerhand een beetje af. doen we met een single van een Volendammer. En die Volendammer die heet Niels Buis. En volgende week Lonely Farm, dan eh, komt er een eh, nieuwe single van hem uit. En dit is nog die voorloper, Arcadia. Dag! across the flatlands, past houses or their remnants, what's to say? All that fails to move will fade away. I've been yearning for nostalgia, what once felt like Arcadia far back when. Sad to know I saw the end remember singing in our kitchen And you guessed me right A place I visit every night I've been Trying to rebuild it Listen closely and you'll hear it once again remember singing in our kitchen, and you guessed me right.